Zes uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Op de jaarlijkse heidag van het kabinet hebben de vier regeringspartijen afgesproken... om elkaar niet te veel dwars te zitten in aanloop naar de verkiezingen volgend jaar maart. Premier Rutte zegt dat het in tijden van corona belangrijk is... dat het kabinet eensgezind blijft, omdat het land anders niet goed bediend kan worden. De jaarlijkse bijpraatsessie van het kabinet na de zomervakantie... ging bijna alleen maar over de coronacrisis... Over een uur komt het kabinet opnieuw met een persconferentie. Dan wordt bekend welke extra maatregelen worden genomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nederlanders in Mali gewaarschuwd voor mogelijke onrust in het Afrikaanse land. Volgens bronnen zijn militairen van het Malinese leger in opstand gekomen. Lokale media melden dat ze meerdere mensen hebben ontvoerd, onder wie een minister. Nederlanders die zich in Mali bevinden eh, kregen een sms met het verzoek om voorzichtig te zijn en niet noodzakelijke verplaatsingen uit te stellen. Hoeveel Nederlanders er precies in Mali zijn is niet bekend. Frankie P., de leider van de beruchte bende van Venlo... wil uitzicht op een leven buiten de gevangenis. In een rechtszaak tegen de staat eiste P. vandaag dat hij kan beginnen aan een programma... dat is gericht op terugkeer in de maatschappij. Frenkie P. werd in 1997 veroordeeld tot levenslang... voor het doden van een bejaard echtpaar en vier mannen. President Trump verleent gratie aan het Amerikaanse boegbeeld... voor de strijd voor het vrouwenstemrecht, Susan B. Anthony. Zij werd in 1872 gearresteerd nadat ze had gestemd... omdat vrouwen in de VS toen nog geen stemrecht hadden. In de rechtszaak werd Anthony veroordeeld tot het betalen van 100 dollar boete en de proceskosten. Ze heeft altijd geweigerd die te betalen... Ter gelegenheid van 100 jaar vrouwenstemrecht in de VS kondigde Trump de gratie aan. Het weer vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog en klaart het op. Vannacht koelt het af naar 11 tot 14 graden. Wel kan er nevel of mist ontstaan. Morgen is het overwegend zonnig bij 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle.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 Gitaar voor Guy Clark. swinging in a window of five and dime. And I knew I'd be together all the rest of time. So I ran home and begged on my knee for my folks to set her free. And there's a feeling in this world I can't describe.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 Everything that I do makes it worse. I've been trying to give you what you deserve, but you don't care. yeah. I go left, you go right. We got no more time on Friday nights to hang out on the couch and stay home.